een Klomp met het NOS-journaal. Bij een zelfmoord in Jemen zijn zeker 25 doden gevallen. Nog eens 25 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Ooggetuigen zeggen dat een man zichzelf bij een politiebureau opblies... toen een groep recruten zich buiten verzamelde. De slachtoffers zijn vooral politiemensen. Het is de tweede aanslag in Mukalla sinds Al-Qaeda vorige maand werd verjaagd. In Irak zijn zeker elf mensen omgekomen bij een aanslag op een gasfabriek. Vijftien mensen raakten gewond. Na een explosie liepen zes mannen in bomgordels het fabrieksterrein op... waarna ze zichzelf opbliezen. IS heeft de aanslag opgeëist. In België hebben opnieuw drie gevangenen een kort geding aangespannen tegen de Belgische staat. Volgens de advocaat van de gevangenen worden hun mensenrechten geschonden... door de staking van bewakers in Waalse en Brusselse gevangenissen. De gevangenen zeggen dat ze daardoor amper kunnen douchen en dat ze geen schone kleren meer hebben. Eerder klaagden al veertig gedetineerden uit andere Belgische gevangenissen de staat aan. En zij kregen gelijk van de rechter. Britten weten weinig van de Europese Unie op weg naar het Brexit-referendum, blijkt uit een peiling onder 2000 Britten van de krant The Independent. De meesten weten niet precies hoeveel landen de EU telt. Ook denken ze dat de meeste Britse wetten door de EU moeten worden goedgekeurd. Over vijf weken mogen de Britten naar de stembus om ja of nee te zeggen tegen een uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Een mogelijk geval van matchfixing bij een wedstrijd tussen jeugdteams van twee amateurclubs. De B-junioren van Eendracht 30 wonnen met 23-0 van ST Davios DBV. Door deze opmerkelijke uitslag werd het team van Eendracht 30 alsnog kampioen op doelsaldo. De KNVB onderzoekt de zaak. Het weer bewolkt met af en toe een bui. Ook kan de zon soms doorbreken. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af met hier en daar een bui.